9 uur. Jeroen van Kam met het CNRS Journaal. Het medisch centrum is voor twee derde voltooid. Van de bijna 300 patiënten die naar andere ziekenhuizen moesten worden overgebracht... zijn intussen zo'n 200 elders ondergebracht. De operatie gaat zeker nog tot diep in de nacht duren. Universitair Medisch Centrum in Utrecht heeft 95 patiënten opgenomen. Het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam neemt zes kankerpatiënten over... en een deel van de patiënten gaat naar het AMC. Door het faillissement van installatiebedrijf Imtech zijn in Nederland duizend banen verdwenen. Dat zegt de curator. In totaal werkten er zo'n 4500 Nederlanders bij het bedrijf. Vandaag werd er opnieuw een onderdeel van Imtech doorverkocht. Zes aan 700 werknemers krijgen een baan aangeboden bij het bedrijf dat het onderdeel koopt. Helemaal definitief zijn de cijfers nog niet. Bij sommige doorverkochte onderdelen is nog onduidelijk hoeveel mensen er precies kunnen blijven. Ook is nog niet bekend of die werknemers akkoord gaan met de nieuwe contracten die ze aangeboden krijgen. Door een reeks fouten heeft de gemeente Amsterdam dit jaar 580.000 euro te veel betaald aan burgers en bedrijven. Aantal facturen en vergoedingen is per ongeluk dubbel uitbetaald. Inmiddels is zo'n 200.000 euro door de ontvangers weer teruggestort. Volgens de accountantsdienst van de gemeente ligt de oorzaak bij een combinatie van menselijke fouten en onduidelijke instructies. De afgelopen jaren ging de gemeente meerdere keren de fout in met betalingen. Eind vorig jaar stelde de raad nog een enquête in naar de organisatie van de financiën van de gemeente. De weigerambtenaar uit de Amerikaanse staat Kentucky is weer vrij. Ze zat vijf dagen vast omdat ze weigerde huwelijkspapieren te verstrekken aan homostellen. De rechter bepaalde dat ze zich niet meer met de trap trouwpapieren mag bemoeien. De 49-jarige Davis geeft leiding aan medewerkers die huwelijkspapieren uitgeven aan pasgetrouwde stellen. Als christen heeft ze principiële bezwaren tegen het homohuwelijk dat sinds eind juni in de hele VS legaal is. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 10 en kan plaatselijk wat mist ontstaan. Morgen wordt het 18 tot 20 graden en blijft het droog. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan files op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Nieuwebrug 3 kilometer.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 From May to December. of the day zeggen. Zondagochtend 10 uur geweest. De hoogste tijd voor CFM Jazz. Uw gastheer vanochtend, Auke Beuving. Tijd voor jazz and more. En more, ja, daar begonnen we dus mee. Sarah Lazarus, een Amerikaanse zangeres die uh, jazzzangeres moet ik zeggen... die veel in Frankrijk opereert... en eigenlijk ook aardig wat filmpjes op YouTube heeft staan. Zeer de moeite waard, heeft ook veel prijzen gewonnen. En mooie stem, mooi begin van deze dag. En ja, wat mag je verwachten deze dag? Eens even kijken. Nou, wat in ieder geval voorbij komt eerste uur. Dexter Gordon, Amy Winehouse, Brentford Marsalis, eh, Peggy Lee... Eh, the King of the Balkan, Jazz, Disco, Gojkovic... Frank Sinatra, Oliver Nelson. Nou, eigenlijk weer veel te veel om op te noemen. Ga er dus rustig voor zitten op deze zondagochtend... en geniet van de mooie muziek. De, de volgende die voorbij komt is Dexter Gordon van een LP die hij gemaakt heeft in 1977. Sophisticated Giant, heel bekend eh, Perkje. Heel bekende LP en daar het nummer How Insensitive. Dexter Gordon. vrij LP van eh, Dexter Gordon... Eh, Sophisticated Giant. Eh, Woody Shaw en Benny Bailey speelt hier ook nog mee op de trompet. Een mooie LP, CD moet ik eigenlijk zeggen tegenwoordig. Ja, in de bioscoop draait op dit moment een film over Amy. En dan heb ik het over Amy Winehouse, een journalist Asif Kapadia heeft heel veel eh, vrienden, familie, managers, producers... Eh, mensen die met haar gespeeld hebben geïnterviewd... en daar een documentaire over gemaakt. En ja, dan zie je eigenlijk dat eh, Amy Winehouse een beetje vergelijkbaar is met Billie Holiday. Haar vader en haar partner kwamen er niet zo goed af... En je ziet daar ook commentaar van Tony Bennett... met wie ze, dacht ik, de laatste opname gemaakt heeft. Daarna is ze overleden. Body and Soul met Tony Bennett.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 ja, haar eerste cd'tje, Frank, was natuurlijk een vrij jazzy cd. En ook die laatste die eh, de BBC gepubliceerd heeft... met allemaal live opnames die ze ooit in hun archieven gevonden hebben. Erg jazzy. Amy Winehouse, uh, ja, jazz, wat is dat eigenlijk? Ja, soms maak je ook een sprongetje naar de klassieke muziek. je zou een heel programma kunnen vullen met klassieke nummers op een jazzy manier gespeeld. En deze ochtend heb ik gekozen voor eh, Debussy Arabesque. En dan wordt dat gespeeld door Brentford Marsalis. Mooi nummer. deze bekende jazzmuzikant die op de klassieke tour gaat. Jazzmuzikanten die klassiek gaan spelen. Bijzondere cd Romances voor Saxophone 1986. Brentford Marsalis. Eigenlijk een beetje gewoon kamermuziek. Eh, dat zie je dus vaak, jazzmuzikanten die of klassiek gaan spelen of pop. Nou, dat laatste is een beetje thema in deze uitzending. Dus er komt veel popmuziek voorbij door jazzmuzikanten gespeeld. Hele mooie en afschuwelijke. Nou, je hoort het vanzelf. Maar wat we eerst nodig hebben is natuurlijk een eh, heerlijke zwarte koffie.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 it's nicotine and not much hard to fight. Black coffee. Feeling low as the ground. It's driving me crazy, this waiting for my baby to make deze zondagochtend een bakje koffie bij ze natuurlijk niet verkeerd. En tegelijk mooie muziek. En we hebben natuurlijk allerlei verschillende dingen op het programma staan. En dat is natuurlijk zeer de moeite waard. Eens even kijken wat het volgende is wat we gaan doen. En dat is Dusko eh, Gojevic, Swinging Macedonia. Macedonia. Dus eh, de Disco Kojkovic eh, trompet. Nathan Davis saxofoon. Eh, Mal Waldron piano onder andere. Ja, ze, hij is erin geslaagd om de zogenaamde Balkan Sound te vermengen met jazz. En dat, dat heeft toch een waanzinnig mooie LP opgeleverd. In 1966 gemaakt Zie je ooit ergens op een markt deze LP liggen? Koop hem, want de waarde is ongekend hoog. Volgens mij is het, eh, gaat hij ver boven de 1000 dollar uit. Dus zie hem liggen. Swinging Macedonia. Aarzel niet en schaf hem aan. Want het is echt een eh, waanzinnig goede LP. En je zult er ongetwijfeld veel plezier aan beleven. Andere nummers die erop staan. Night in Skopje. Nou, eigenlijk veel noemen. Prachtige LP. Genieten. Disco eh, Gojevic. Balkan Jazz zou ik zeggen. Ja, ik moet er wel laatst afbreken. Dit, dat eerste nummer is een vrij lang nummer, zie ik nu. Uh, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Echte Balkan Jazz. Disco Kojevic. Ja, dan gaan we weer eens wat anders doen natuurlijk. We hebben allerlei verschillende dingen in dit programma zitten. Het is zondagochtend, het moet ook een beetje rustig zijn. Nou, die Balkan, dit was nog wel redelijk rustig. Hè? Eh, wat natuurlijk uitstekend bij de zondagochtend past, is deze jongen. Je kent hem allemaal. One day you turn around and it's summer. Next day you turn around and it's fall. And the springs and the winters of a lifetime. Whatever happened to them all? the wandering ways. Now I'm reaching back for yesterdays. Till a long forgotten love appears. And I find that I'm sighing softly as I near September. The warm September wishing wells. Now I'm watching children's carousels and their laughter's music to my ears. And I find that I'm smiling gently as I September, the warm September of my years. The gold de onvolprezen Frank Sinatra... Eh, van de fantastische LP uit 1965, September of My Years. Eh, dat was het jaar dat hij 50 werd, de herfst van zijn leven. Nou, hij zingt er fantastisch over. En eh, ja, deze plaat heeft natuurlijk allerlei eh, awards gewonnen. Grammy Award voor Album of the Year. Eh, eh, ook de, de If It Was a Very Good Year heeft een Grammy Award gehad voor de Best Vocal Performance. En dat vind ik nog een nummer waar ik nog een stukje van draai. Dat is altijd vroeger een van mijn favorieten geweest. Waarom ik deze eh, LP ook zo mooi vind is... omdat hij eigenlijk de arrangeur eh, Gordon Jenkins is. Nou, daar heb ik een zwak voor voor die man. Die heeft ook een mooi arrangement gemaakt. It was a very good year. When I was seventeen It was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the lights on the village green. when I was seventeen. When I was twenty one, it was a very good good year. It was a very good year for city girls who lived up the stair with all that perfumed hair. And it came undone. It was a very good year. It was a very good year for blue-blooded girls of independent means. We'd ride in limousines. Their chauffeurs would drive when I was 35. But now the days are short autumn of the year And now I think of my life As vintage wine from fine older cakes From the brim to the dregs It poured sweet and clear van Frank Sinatra op deze zondagochtend. It was a very good year. Nou, dat kon je wel horen. heel mooi gearrangeerd door Gordon Jenkins. Eh, wat ook mooi is, is de muziek van Oliver Nelson. Een bekende Amerikaanse ja, eh, componist zou ik zeggen. Heeft heel veel opgetreden met bekende jazzmuzikant. Heeft ook een waanzinnig bekende LP gemaakt. De Blues and the Abstract Truth. Met de Stolen Moments erop. Prachtige muziek is dat. Uh, heeft ook veel filmmuziek gemaakt. Onder andere de muziek bij Ironside, uh, Colombo, De Man van 6 Miljoen, Bionic Woman. En eh, ja, ook allerlei mooie muziek. En vandaag draai ik van hem Paris Blues met zijn big band. muziek van eh, Oliver Nelson... en een andere bekende arrangeur, componist en bandleider... was natuurlijk eh, eh, Fletcher Henderson. ook een heel bekend orkest. Onder andere Ben Webster heeft daarin gespeeld. En ja, deze man is ook bekend om zijn vele goede, mooie composities en arrangementen. En ja, hij leefde van 1897 tot 1952. En een van zijn bekendere nummers is Down South Camp Meeting. Boom! Fletcher Henderson Down South Camp Meeting. Eh, mooi nummer. Eh, ja, wat voor mij een van de hoogtepunten van dit jaar was, 2015... Eh, was eigenlijk het uitkomen van de cd van Van Morrison getiteld uh, Duets The Rework, Reworking the Catalog. En uh, ja, dat is de 35ste studioalbum van Van Morrison. En eh, ja, hij heeft een aantal nummers uit zijn rijke oeuvre geselecteerd en opnieuw opgenomen. En dat heeft hij opgenomen met hele grote namen als Mark Knopfler, Josh Stone, Gregory Porter. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. prachtige cd, hele mooie nummers. En ik heb uitgekozen het nummertje Carrying a Torch met Claire Teal, bekende Engelse jazzzangeres. carry a torch. You don't know just how much it costs for to keep carrying. heeft eh, Kildwick, Yorkshire, Engelse jazzzangeres. Eh, heel bekend vanwege haar zangkwaliteiten, maar ook heel bekend omdat ze ooit het meest lucratieve contact voor een jazzzanger eh, bij een platenfirma getekend heeft. als je meer verhaal wil horen, ze heeft een eigen radioprogramma op de BBC. Dus als je Claire Thiel en BBC intikt, kom je er vanzelf uit. te zien wanneer die uitzendingen zijn. Het programma The Big Band Special over big bands. Mooie muziek. Eh, ze doet trouwens al meer programma's. En om het, de zaak af te sluiten ga ik de, van haar laatste cd...